Dan doet de wrakingskamer uitspraak over het verzoek van Wilders en zijn advocaat Moscovic om de rechters in het proces te vervangen. Volgens Wilders heeft de rechtbank de schijn van partijdigheid gewekt... door te zeggen dat hij in de rechtszaal de discussie uit de weg gaat... door zich te beroepen op zijn zwijgrecht. De Opel-fabriek in Antwerpen gaat eind dit jaar definitief dicht. Eigenaar General Motors heeft geen geschikte investeerders kunnen vinden. De christelijke vakbond ACV wil de fabriek nu zelf overnemen voor het symbolische bedrag van 1 euro. Begin jaren 80 werkten er bij de Opel-fabriek in Antwerpen nog 12.000 mensen. Daarvan zijn er nu nog zo'n 1300 over. De kabinetsformatie in België moet opnieuw beginnen, eventueel met andere partijen. Dat zegt voorzitter De Wever van de grootste partij, de N-VA. Bij het nieuwe overleg wil hij alle Vlaamse en Waalse partijen betrekken. Hij is bereid zelf de onderhandelingen te leiden. Voor nu zou er een noodregering moeten komen die de lopende zaken krachtdadig afhandelt. Drie Nederlandse televisieprogramma's maken kans op een internationale Emmy Award. Eén daarvan is het KRO-programma De Reunie, waarin een schoolklas van vroeger nog een keer bij elkaar komt. De andere programma's zijn Je gaat dood zoals je leeft van de RKK en 13 in de oorlog van de NTR, over hoe het was om kind te zijn in de Tweede Wereldoorlog. De uitreiking van de televisieprijzen is op 22 november in New York. De Europese golfers hebben de 38e Ryder Cup gewonnen van het team van de Verenigde Staten. In Newport in Wales kwam het aan op de laatste tweestrijd en daarin won de Noord-Ier Gray McDowell van Hunter Mayen. Van de laatste vijf edities van de Ryder Cup hebben de Europeanen er nu vier gewonnen. Het weer bewolkt en op de meeste plaatsen droog. Morgen wisselen zon en bewolking elkaar weer af. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.